Van 6 uur. Kees Groot met het NOS-show. Bij de Notre-Dame in Parijs heeft de politie een man neergeschoten. Hij had de mensen op het plein bij de kathedraal bedreigd met een hamer... en daarna een politieman tegen het hoofd geslagen. Over de identiteit van de man en zijn motief is nog niets bekend. Het publiek bij de kathedraal werd weggestuurd... en zo'n 900 mensen die binnen waren mochten niet naar buiten. Informateur Cenk Willink heeft vanmiddag gesproken met de partijleiders van VVD, CDA en D66. De partijleiders Rutte, Buma en Pechtold zeiden na afloop dat ze een goed gesprek hadden gehad, maar over de inhoud wilden ze niets kwijt. Waarnemers houden rekening met een doorstart van de besprekingen met GroenLinks. Afgelopen weekend zijn er informele gesprekken geweest tussen de verschillende partijen. President Trump juicht de boycott toe die Saoedi-Arabië, Egypte en andere landen in het Midden-Oosten tegen Qatar hebben afgekondigd. In een serie tweets zegt hij dat zijn recente bezoek aan de regio zich nu al uitbetaalt. Regionale leiders zouden toen al tegen Trump gezegd hebben dat ze een harde lijn zouden volgen tegen Qatar vanwege de vermeende steun van dat land aan extremisten. Windstoten hebben tot problemen geleid in het verkeer. Op diverse plaatsen zijn bomen op het spoor gevallen en rijden er geen treinen. Ook sommige wegen zijn afgesloten omdat er takken en bomen op liggen. In veel plaatsen begint vanavond de avondvierdaagse. Organisatoren houden het weer nauwlettend in de gaten. Een 42-jarige Libiër is bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op zijn ex-vrouw uit Hoevelaken. Na de moord sloeg hij op de vlucht naar het buitenland, vermoedelijk zit hij daar nog steeds. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn kinderen groot verdriet heeft gedaan en dat hij geen uitleg heeft gegeven over zijn daad. Het weer regelmatig buien met kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 16 graden. Morgen in het noorden bewolkt en regenachtig. In het zuiden blijft het vaker droog. Wordt morgenmiddag maximaal 19 graden. Donderdag wordt het warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad vanavond in deze hele drukke avondspits op de A1 naar Amersfoort... tussen Blarikum en Bunschoten. Op de A1 naar Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en, Zoet en Dorp. Op de A9 die Alkmaar tussen Weesp en Aalsmeer. A12 richting Den Haag vanuit Utrecht tussen Driebergen en Woerden. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Vaanplein en Hoogvliet de nasleep van een ongeluk. Op de A27 Gorkum Almere bij Hilversum, 6 kilometer vanaf Rijnsweerd. De A27 Almere richting Gorkum, over 14 kilometer tussen Hilversum en Houten.